Kees met het NOS-journaal. De korpschefs en de politiebonden noemen het zorgwekkend dat er steeds meer schietincidenten zijn... waarbij doden en gewonden vallen door politiekogels. In 2006 waren er 14 van zulke incidenten. Vorig jaar was dat aantal opgelopen tot 25. Dit jaar waren er tot nu toe 18 incidenten met 2 doden en 18 gewonden. Blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. De stijging wordt volgens de korpschefs en de bonden veroorzaakt door het toegenomen geweld op straat en de verruwing van de maatschappij. Voor de tweede keer in korte tijd is een TBS ontsnapt uit een kliniek in Portugal bij Rotterdam. Vanochtend ontsnapte een man tijdens een begeleid bezoek aan een winkelcentrum. De politie heeft niet bekendgemaakt waarvoor de man vast zat. Vorige week ontsnapte een TBS'er tijdens een begeleid familiebezoek in Roosendaal. Hij kon worden opgepakt in Madrid. Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft urenlang last gehad van een grote computerstoring. Alle polyklinieken werden gesloten omdat medewerkers niet bij de digitale patiëntendossiers konden. Ook het interne telefoonverkeer werkte niet goed. De eerste hulp bleef wel open, maar ambulances brachten patiënten zoveel mogelijk naar andere ziekenhuizen. De computerstoring bij het UMCG is grotendeels verholpen, maar de polies blijven de rest van de dag dicht en ambulances brengen patiënten nog naar andere ziekenhuizen. Aan de noordkant van Nijmegen zijn prehistorische voetstappen gevonden van een volwassene en een kind. De voetstappen zijn ontdekt in de oever van een geul die daar vroeger is geweest. Archeologen denken dat de volwassene en het kind daar tussen 2500 en 1000 voor Christus hebben gelopen. De volwassene droeg waarschijnlijk een soort schoeisel, het kind was op blote voeten. Van de stappen zijn gipsafdrukken gemaakt om ze te bestuderen. De vindplaats aan de noordkant van Nijmegen is weer dichtgegooid. Het weer, veel bewolking met hier en daar een bui. Morgen alleen in het noorden droog en af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staat in totaal 70 kilometer file. Bij Rotterdam is het druk door de wegwerkzaamheden op de A20. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoeterwoude 5 kilometer. Bij Rotterdam op de A4 Vlaardingen-Hoogvliet voor knooppunt Benelux 4. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Holendrecht 5. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 3 kilometer na een aanrijding. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A13 richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 5. A15 Europoort Rotterdam voor Rotterdam-Charloes 6 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda voor knooppunt Kleinpolderplein 4. Op de A20 van Gouda aan Hoek van Holland voor Spaanse polder 6 kilometer na een aanrijding.